ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Het demissionaire kabinet neemt maatregelen tegen Israël. De ambassadeur wordt op het matje geroepen. Twee extremistische ministers krijgen een inreisverbod... en de export van wapens naar Israël wordt beperkt. Volgens politiek verslaggever Lars Geerts staat een groot deel van de Tweede Kamer achter de stappen van het kabinet. Behalve één partij. Er is er één die is zeer ontevreden en dat is de voormalige coalitiepartner PVV. Ehm, de PVV-leider Geert Wilders heeft gisteren al laten weten dat hij dit geen doen vindt. Dat hij nog steeds vierkant achter Israël staat en hij verwijt het kabinet dat ze hiermee een steun en toeverlaat zijn voor Hamas, zo laat hij weten. Maar goed, dat is inmiddels een minderheid in de Kamer. Een meerderheid eh, zal deze eh, nieuwe koers, hardere koers van de Nederlandse regering ondersteunen. Demissionair minister Veldkamp zegt dat Nederland zich ook wil inzetten om de noodhulp in Gaza op gang te brengen. In Zaporizhia in Oekraïne zijn 16 doden gevallen bij een Russische luchtaanval. Die was op een gevangenis. Er zijn ook zeker 35 mensen gewond geraakt, zegt de Oekraïense gouverneur. In totaal waren er acht bombardementen op Zaporizhia. Het is een van de dodelijkste Russische aanvallen van de laatste tijd. Er is ook veel schade aan huizen in de buurt van de gevangenis. Station Den Haag Centraal is gisteravond ontruimd geweest vanwege een brand. Die brak iets voor 11 uit in een scootmobiel die voor de ingang geparkeerd stond. Het voertuig is volledig uitgebrand. Meerdere ramen van station Den Haag Centraal zijn gesneuveld door de hitte. Omdat er rook in het station bleef hangen besloten de hulpdiensten het station te ontruimen. Eén persoon is door ambulancepersoneel geholpen omdat hij rook had ingeademd. En het mengpaneel van deze man is voor een recordbedrag geveild. It's the motherfucking DRE. Dr. Dre, motherfucker. Dr. Dre is the name. I'm ahead of my game. Still puffin' my leaf. Still fucking Ja, Dr. Dre natuurlijk. Hij had grote hits, maar werkte in zijn eigen studio ook met andere grote hip hopnamen zoals Eminem, Snoop Dogg en Kendrick Lamar. Bij het produceren van albums van die artiesten gebruikte hij een mengpaneel... en dat ding is nu geveild voor dik 140.000 euro. De man die het gekocht heeft, geeft het mengpaneel tijdelijk te leen... aan het Hip Hop Museum in New York, zodat iedereen hem kan bewonderen. Heb ik het weer nog voor je. Het wordt een zonnige dag. Alleen in het noordoosten kunnen pittige buien vallen. En later ook in Limburg. Het wordt 17 tot maximaal 22 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat door werkzaamheden een file van 10 kilometer...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 En daarbij zou één iemand om het leven zijn gekomen. Het kabinet komt met een inreisverbod voor twee ultrarechtse Israëlische ministers. En daarnaast wordt de export van wapens naar Israël beperkt. Het kabinet wil Israël zo onder druk zetten. Een mengpaneel van de Amerikaanse rapper Dr. Dre is voor meer dan 140.000 dollar geveild. En het komt nu in het Hip Hop Museum te staan in New York. Het weer verspreidt over het land enkele flinke regenbuien, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt vandaag 17 tot 22 graden.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 still believe I am anything she needs She's like the wind in my face Your body close to me Can't look in fool to believe. Just a fool to believe. She's like the wind. you realize a joke, the funny, right?